Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Woonminister Hugo de Jonge wil dat bij elke school in Nederland wordt gekeken of er oude betonnen vloeren liggen. En als dat zo is, moet er volgens hem worden gecheckt of het nog wel veilig is. Vorige maand liet in Rotterdam een stuk beton los van een vloer boven een klaslokaal in een basisschool. En een leraar en een leerling zaten toen in de klas. Zij raakten niet gewond. De minister denkt dat honderden scholen zo'nzelfde vloer hebben. En prinsessen Amalia en Alexia hebben voor het eerst in het openbaar iets gezegd over de haat die ze op social media over zich heen krijgen. Dat gebeurde vanmiddag bij het halfjaarlijkse fotomoment van het Koninklijk Huis op het strand. Ik heb mijn eerste ja, studiejaar en studentenleven had ik eigenlijk eh, heel anders eh, verwacht en ook gehoopt dat het zou zijn. Ik ben enorm trots hoe... Eh, Amalia zo sterk in haar schoenen heeft gestaan het afgelopen jaar. Maar echt, echt, ik, ben, ik, zou, het, ik zou het er zelf niet nadoen. Mhm. En ze heeft echt elke dag, zoals, zoals ze zelf zegt, een glimlach opgezet en doorgegaan. Lieve woorden dus van haar zus Alexia. Amalia kreeg toen ze net studeerde in Amsterdam bedreigingen. En daardoor kon ze niet meer op kamers wonen. Sindsdien wordt ze zwaar beveiligd. En van Alexia lekte er TikTok-video's uit waarop ze allerlei dansjes deed. En daar kreeg ze superveel negatieve comments op. En daar heeft heeft ze wel van geleerd, zegt ze. En het is nog spannend of je binnenkort het nieuwe seizoen van bijvoorbeeld Stranger Things kan kijken. <laughs> Sorry, bintje, net zo'n leuk woord. En het is nog spannend of je binnenkort het nieuwe seizoen van bijvoorbeeld Stranger Things kan bingen. Scriptschrijvers in Hollywood legden vorige maand het werk neer voor meer salaris. En nu dreigen ook acteurs weer te gaan staken. Ja, het kan nogal wat gevolgen hebben, vertelt deze filmjournalist. Dan gaan ze misschien ook de perstours niet doen. Dan gaat misschien gaan de awardshows worden anders. Dan komen ze misschien niet naar alle grote filmfestivals. Eh, Comic Con heeft al eh, te maken met de schrijversstaking Dat er een heleboel mensen hebben gezegd... wij steunen dus wij komen niet. Dus allerlei dat soort grote evenementen gaan er ook onder lijden. De acteurs willen net als de scriptschrijvers meer salaris. Ook willen ze dat er strengere regels komen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Omdat ze bang zijn dat ze worden vervangen. Ja, of ze echt gaan staken, dat weten we morgenochtend. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het droog en nog een graad of 17. Morgen begint bewolkt met eerst wat lichte regen. In de middag droogt het wat op.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 I know you'll be there. through the clouds. I feel you when rains. is. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace.